uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Op vliegbasis Leeuwarden heeft een S-16-piloot zijn schietstoel gebruikt. De straaljager zou bij het opstarten in de problemen zijn gekomen. Deze verslaggever van Omroep Friesland weet meer. Bij het opstarten vanochtend eh, is een F-16, een Belgische F-16... Ja, daar is wat misgegaan met de motor. Onbevestigde berichten eh, die ik nu net heb, eh, net heb gehoord... zeggen dat de motor eigenlijk een, een te hoog toerental heeft gemaakt... dat hij direct in een naverbranding is gegaan... terwijl hij eigenlijk nog op het platform stond... achter zijn, blokken, hè, die blokken die ze gebruiken om de wielen tegen te houden. Daar is hij overheen geschoten. De vlieger heeft gelijk gedacht dit is niet goed, is er uitgesprongen. Hulpdiensten konden snel hulp bieden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Op foto's van lokale verslaggevers is te zien dat de F-16 wordt nat gehouden door een blusvoertuig. Het OM wil dat de baas van een grote criminele bende uit Brabant 16 jaar de cel ingaat. Martin R. zou samen met 14 anderen, onder wie veel familieleden, handelen in drugs en wapens. Ook zij horen allemaal hun strafeis vanochtend op, eh, op één na. Oranje is weliswaar uitgeschakeld op het EK, maar de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers doet nog wel mee. Hij fluit zaterdag in Baku de kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken. Dit is zijn derde wedstrijd op het EK. De meeste kleine voetbalteams spelen met de plaatselijke snackbar of autodealer op hun shirt. Een vijfde divisieclub in Wales heeft een heel andere sponsor binnengehaald, TikTok. De club Wrexham AFC werd vorig jaar gekocht door Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney. Daar wordt een documentaire over gemaakt. Hallo, my name is Rob McElhenney. My name is Ryan Reynolds. Hello, the NOE, you Rob McElhenney. of uh, the NOE, you Ryan Reynolds. Earlier this year we became owners of the football club in Wrexham and we thought it was only appropriate for our Welsh fans to have a translator. So. Ze willen de club in Wales omtoveren van underdog tot succes. Het weer een grijze dag, vooral in het oosten regent het af en toe. Het is best koel en gaat op 17. Morgen meer zon en dan wordt het iets warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10, de ring Amsterdam. Tussen Zeeburg en de Amstel 3 kilometer met een kwartier vertraging.